Drie uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De organisatie van de Oscars trekt de nominatie van de film Detainment niet in. Er was de afgelopen dagen veel ophef over de film. Die gaat over de moord op de Britse peuter James Bulger in 1993. De filmmaker vroeg nooit toestemming aan de familie van het slachtoffer... om de film te mogen maken. Een petitie om de nominatie in te trekken... is inmiddels meer dan 130.000 keer ondertekend. De Academy die de uitreiking organiseert laat weten mee te leven met de familie van het slachtoffer, maar wil de verkiezing niet beïnvloeden. Bij een dambreuk in het zuidoosten van Brazilië zijn zeven mensen om het leven gekomen. 200 mensen worden nog vermist. De dam stond bij een ijzermijn in de buurt van de stad Brumadinho. De omgeving is overspoeld door een modderstroom. Reddingswerkers zijn een grote zoekactie begonnen. Vier jaar geleden brak in hetzelfde gebied ook al een dam door. Daarbij kwamen 19 mensen om het leven. Dat ongeluk wordt beschouwd als de grootste milieuramp in de geschiedenis van Brazilië. President Trump heeft met de Democraten een akkoord bereikt... over een tijdelijke heropening van de Amerikaanse overheid. De shutdown heeft 35 dagen geduurd, de langste sluiting ooit. Trump tekent later vandaag een noodwet die de shutdown drie weken opschort. Hierdoor kan de uitbetaling van de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren worden hervat. Het ministerie van Defensie was wel degelijk op de hoogte van klachten over burnpits in Afghanistan. Een jurist die opkomt voor de belangen van militairen heeft een brief openbaar gemaakt waar dat uit zou blijken. In die brief erkent pensioenfonds ABP namens de minister van Defensie dat een militair op de basis in Afghanistan blootgesteld was aan toxische stoffen en gassen.